Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd spreekt paus Franciscus zijn Urbi et Orbi zegen uit. Tot vorig jaar stond de paus dan elk jaar op het balkon van een bomvol in pietersplein Maar door corona gaat dat dit jaar niet door. Hij houdt zijn toespraak in de basiliek voor een paar mensen. Vorig jaar waren de paasmis en groet ook al binnen. Alles is uiteraard online te volgen. En in kerken in ons land is Pasen net als vorig jaar ook heel anders dan anders. In Doesburg in Gelderland zitten gelovigen altijd in de kerk aan het paasontbijt. Maar nu zijn de ontbijtpakketjes aan 75 mensen vanochtend uitgedeeld. Normaal was dat in de kerk. Eh, grote schragen gedekt en zaten we daar 60 tot 100 mensen te eten. Helemaal gezellig. Maar helaas Vorig jaar was iedereen zo geschrokken van alle coronatoestanden dat er niks is gebeurd. En dit jaar dachten ze, ja, dat moet toch anders kunnen. En daarom konden kerkgangers een volle tas met broodjes, eieren en een flesje jus d'orange ophalen. Oh ja, niet hè? Ja, dat is een zakje. Zalig paasvlees, meid. Paasvlees, ja. hè? Ik heb een zakje voor Ja, die heb ik al. Normaal had u binnen gezeten waarschijnlijk voor het paasontbijt hier in de kerk? Jazeker, ja. ja. En helemaal met het eh, paasontbijt. En eh, ja, het is een feestdag. Dus, eh. De kerkgangers hoefden de broodjes en eieren trouwens niet snel naar binnen te werken... want ze konden de mis online thuis volgen. En in Sydney, in Australië, was het juist weer bijna zoals vroeger. Daar zaten de mensen zij aan zij in de kerkbanken zonder mondkapje op. It's a joy to be back in church for Easter. Uh, last year was uh, so difficult and... Um... Uh, you know, a real trial. Uh, but uh, people are just so excited to be able to meet together. In Australië zijn bijna geen coronagevallen. Een ander nieuws dan. Duizenden Amerikanen die vorig jaar aan de verkiezingscampagne van Donald Trump doneerden... hebben hun geld teruggevraagd. Dat schrijft de New York Times. Ze dachten eenmalig geld te doneren, maar zonder dat ze het wisten... stond het vakje wekelijkse donatie aangevinkt in de buurt van Waalwijk is vannacht een automobilist opgepakt die lak had aan de avondklok. De man had drugs gebruikt en in zijn auto lag een nepvuurwapen. De man wordt vandaag verhoord. Het weer nog, veel wolken vandaag.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 easy on the walls, But it's the life that I choose. Yeah, sing about the six blade, sing about the switchback, and a torture tattoo. And I've been writing on a in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away.